Mariette Krol met het NOS Journaal. De politie heeft de twee lichamen die de afgelopen avond zijn gevonden... in een auto langs de A59 geborgen. Waarschijnlijk gaat het om de 10-jarige Hebe Zwart... en de 26-jarige Sanne Bos, die al twee dagen werden vermist. De Kia Picanto, waarmee ze waren verdwenen, werd gisteravond door een politiehelikopter gevonden... in het water langs de snelweg bij knooppunt Empel. De wagen lijkt daar van de weg te zijn geraakt. De politie onderzoekt nu wat er precies is gebeurd. Het gaat goed met de vijf grote pensioenfondsen. Daarom is er voor veel gepensioneerden een verhoging van hun pensioen in zicht. Door de hogere rente staan de fondsen er beter voor. Het ABP, Zorg en Welzijn, PMT, PME en BPF Bouw besluiten in november of en met hoeveel de pensioenen in januari omhoog kunnen. Het aantal sociale huurwoningen in Nederland is de afgelopen jaren gedaald. Terwijl er wel huurwoningen in de vrije sector bijkwamen. Tussen 2012 en vorig jaar kwamen er 600.000 woonruimtes in Nederland bij, maar geen sociale huurwoningen. Vooral privépersonen verhuren nu veel meer woningen. Er zijn wel meer woningen met een middenhuur, een maximale kale huur van 1000 euro per maand. Ook de Britse minister van Binnenlandse Zaken is opgestapt. Swella Braverman zegt dat ze de regels voor bewindspersonen heeft geschonden... door een werkgerelateerde mail te sturen vanaf haar persoonlijke adres. Maar in haar ontslagbrief wijst ze ook naar de regering. Ze zegt twijfels te hebben over de koers die is ingeslagen. Het opstappen van Braverman is een nieuwe klap voor premier Truss... die vorige week ook al haar minister van Financiën verving.